is onderduif Nederwit met het NOS Journaal. De federatieraad vakcentrale FNV vergadert nog steeds over het pensioenakkoord. Sinds 4 uur vanmiddag zitten de voorzitters van de 19 FNV-bonden bij elkaar. Het akkoord kan rekenen op een meerderheid binnen de federatieraad. Toch is er grote verdeeldheid binnen de vakcentrale. De twee grootste bonden, FNV-bondgenoten en Afkabo, blijven fel tegen. Zij vinden dat mensen met lage inkomens die toch met 65 willen stoppen geen behoorlijk pensioen krijgen. De twee bonden vinden dat FNV-voorzitter Jongerius moet luisteren naar de leden. Het telefonische spoedoverleg van de Europese Unie en het IMF met Griekenland heeft niets opgeleverd. Morgen wordt er verder gepraat, heeft de Griekse minister van Financiën gezegd. Hij heeft te horen gekregen dat Griekenland meer moet doen om het begrotingsakkoord terug te dringen. Dat is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor 8 miljard euro aan steun. Beleggers zijn nog steeds bang dat de Griekse schuldencrisis escaleert. De Europese beurzen sloten daarom 2 tot 3 procent lager. In Eindhoven is een 87-jarige man opgepakt omdat hij thuis een verzameling kinderporno had. De politie wil niet zeggen waar het materiaal uit bestaat. De man zou zelf geen kinderen hebben misbruikt. Wel wordt hij verdacht van grooming, dat is het benaderen van kinderen om uiteindelijk seks met ze te hebben. De Eindhovense politie zegt dat er geen link is met de grote Amsterdamse zedenzaak. In Saoedi-Arabië heeft de religieuze politie een van tovenarij beschuldigde man onthoofd. Een man, een gastarbeider uit Soudaan, was in 2005 opgepakt in de stad Medina. Hij was in de val gelokt. Een undercover agent had hem geld geboden om een vloek uit te spreken over zijn vader. Hekserij wordt in Saudi-Arabië als een aanval op de islam beschouwd. Mensenrechtenorganisaties maken daar al jaren tevergeefs bezwaar tegen. Er zijn dit jaar 43 mensen ter dood gebracht in Saudi-Arabië. Bijna allemaal voor moord, drugshandel, verkrachting of hekserij. Dan het weer vanavond op de meeste plaatsen droog.